12 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Kort bereikt met Joodse en islamitische organisaties over het onverdoofd slachten van dieren. Vanmiddag wordt een convenant ondertekend. Daarin staat dat onverdoofd slachten is toegestaan, maar dat het dier binnen 40 seconden buiten bewustzijn moet zijn. Als dat niet het geval is, moet de verplicht aanwezige dierenarts ingrijpen. Een Amerikaans onbemand vliegtuigje heeft in Pakistan een aanval uitgevoerd op de tweede man van Al-Qaeda. Mogelijk is Abu Yahi al-Libi daarbij omgekomen, zeggen Pakistanse en Amerikaanse bronnen. Bij de aanval vielen 15 doden. Als de dood van al-Libi wordt bevestigd, zou dat de grootste slag zijn die Al-Qaeda is toegebracht na de dood van Osama Bin Laden, mei vorig jaar. Oud-politieman Sander V. is in hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs voor de moord en de verkrachting van Millie Boelen. De rechtbank in Dordrecht had hem eerder tot dezelfde straf veroordeeld. In tegenstelling tot de rechtbank vindt het gerechtshof in Den Haag seksueel misbruik wel bewezen. Het hof laat meewegen dat V verminderd toerekeningsvatbaar is. Millie Boele verdween in 2010. Een paar dagen na haar verdwijning werd ze gevonden. Buurman Sander V. had haar meegelokt naar zijn huis, gewurgd en in zijn achtertuin begraven. V. had zichzelf bij de politie gemeld. De beperking van de hypotheekrenteaftrek die is afgesproken in het vijfpartijenakkoord wordt pas na de verkiezingen door de Tweede Kamer behandeld. Staatssecretaris Wekers zei in het Radio 1-journaal dat hij meer tijd nodig heeft om de plannen van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie uit te werken. Die partijen hebben afgesproken dat vanaf volgend jaar voor nieuwe hypotheken de renteaftrek alleen geldt als er tijdens de looptijd wordt afgelost. Het weer, Vanmiddag zon en wolken, vrijwel overal droog. In het oosten kans op een enkel buitje. Het wordt van 15 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Doordat er vanmiddag weinig wind staat, voelt het aangenaam aan.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 Ese amor llega así, esta manera. her just don't wanna hear your voice When you call me up so often I don't really have a choice You're talking like you know me and wanna be my friend But that's really too late now I won't try it once again You may think that I'm a loser But I don't really care May think that it's forgotten But you should be aware Cause I've learned to get revenge And I swear you'll experience that someday Zandvoort ook op internet.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 Sick to your stomach, wishing I wrote your rhyme. Yeah, I had to give you up. It's only been a year. Now I got my foot to the door, and I ain't going nowhere. It took a while to get me here, and I'm gonna take my time.